Om aan de grote vraag vanuit de VS en Europa te voldoen, werden op grote schaal kinderen uit ziekenhuizen gehaald, terwijl ouders werd verteld dat hun kind was overleden. Ook werden kinderen van straat geplukt en dus ontvoerd. Stephanie werd geadopteerd uit Zuid-Korea en vertelde eerder al dat de adoptie uit dat land moet stoppen. Wat wij volwassen geadopteerden eigenlijk al jarenlang roepen van ja, hou er beter maar mee op. Want ook wij zien geen mogelijkheden dat er een systeem is waarbij je dit soort dingen niet meer voorkomen. Ik vind het echt uh, eh, hufterig en schofterig. Want er worden dus wel nieuwe slachtoffers gecreëerd, moedwillig. Stephanie wil dat adoptie als reddingsmiddel voor kinderen in nood wereldwijd helemaal stopt. Een vrouw uit Hardingsveld-Giezendam die haar eigen zoon doodde... is veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Volgens de rechter heeft de vrouw de jongen van 9 niet in een opwelling gedood... maar deed ze dat bewust. Ze had al langer het idee om samen met haar zoon uit het leven te stappen. En gaat het hem toch nog lukken? Voetballer Mohamed Iataren brak op jonge leeftijd door bij PSV. Maar na het overlijden van zijn vader ging het helemaal mis met zijn carrière. Nu is hij 22 en probeert hij het in Brabant bij RKC Waalwijk. Eerder hield hij het nooit lang vol bij zijn clubs. Onder andere bij Juventus, Ajax en Slavia Praag wilde het maar niet lukken. En hij weet zelf wel waarom. Snel doorgebroken, veel gebeurd niet met emoties kunnen omgaan. Dan eh, ga je fouten maken op een jonge leeftijd, wat normaal is. Ik ben blij dat ik ze al heb kunnen maken. En niet op een later leeftijd, dan zou het moeilijker, eh, moeilijker zijn geweest. En nu eh, op de weg om het weer op te pakken. Ook werd Iatare de afgelopen jaren twee keer gearresteerd. Werd hij bedreigd door criminelen en werd zijn auto in brand gestoken. Hij heeft bij RKC, RKC Waalwijk nu een contract voor één jaar. Het weer dan vanavond nog lang droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen net zo lekker als vandaag. Veel zon en een graad of 23. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. See it. each other best friends. a wonder one, yeah. I'm looking for the party people. I'm looking for the party people. I'm looking for the party people. I'm looking for the party people. I'm looking for the party people. I'm looking for the party people. I'm looking for the party people I'm looking for the down. The party people who love to get down. I'm back for more. But I can feel that you're not sure. I never had a love like this before, so hear me out now. I'll say it, I'll say it, just once more. Love you, I love you like I do. Nobody will love you, yeah, love you like I do. And nobody will treat you to treat you like I do. Whenever you need me, I'm truly mad you at these. So let me love you, yeah, love you like I do. Love you like I do. Love you like I do. Love you like I, like I, like I do. Love you like I, love you like I, like I. Love you, love you like I. love you, love you, love you.